voorspoedige start. Krol met het NOS Journaal leidt zich opnieuw voor op zware overstromingen. Voor meer dan 200 plaatsen geldt een waarschuwing. Langs twee rivieren ten noorden van Manchester is zelfs kans op overstroming met levensgevaar. Begin deze maand werden Noord-Engeland en Wales ook al getroffen door overstromingen... nadat er veel regen was gevallen. Sommige gebieden zijn deze maand al drie keer overstroomd. Enkele tientallen bruggen en wegen in Noord-Engeland zijn gesloten het Britse leger is ingeschakeld om de schade zoveel mogelijk te beperken en waar nodig hulp te verlenen. In Jeruzalem heeft de Israëlische politie een Palestijn doodgeschoten. Agenten vonden dat de man zich verdacht gedroeg en wilden hem controleren. Volgens de politie haalde hij toen een mes tevoorschijn en probeerde hij een agent te steken. Daarop is hij doodgeschoten. De agenten zijn ongedeerd. Een paar dagen geleden schoten Israëlische agenten ook twee Palestijnen dood in Jeruzalem. Die hadden Joodse voetgangers neergestoken van wie er later een overleed. Sinds september hebben radicale Palestijnen ruim 20 mensen gedood in Israël en de bezette gebieden. Mannen met uitgezaaide prostaatkanker hebben meer kans op overleving als ze naast hormoontherapie ook chemotherapie krijgen. Uit twee nieuwe medische studies blijkt dat na vier jaar de overlevingskans met 9% is gestegen. Jaarlijks krijgen zo'n 11.000 mannen in Nederland prostaatkanker. De onderzoekers willen de combinatietherapie invoeren als standaardbehandeling. In Frankrijk is met afschuw gereageerd op de vernieling van een islamitische gebedsruimte op Corsica. In de hoofdstad Ajaccio gingen gisteravond enkele honderden mensen de straat op voor een betoging. En die ontaarde in een anti-islam manifestatie. Ze probeerden in de gebedsruimte Korans in brand te steken en riepen racistische leuzen. De Franse premier Waals noemt het geweld onaanvaardbaar. Het weer, het is de warmste kerst die ooit is gemeten. De temperatuurrecords van eerste en tweede kerstdag zijn gebroken.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 They sold me a dream of Christmas they sold me a cyanide. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn.